zat zo boerdevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor wie nog staan kon en wie zat. De troubadour, de troubadour. La, een stil zijn lied van een mirakel dat geschiet. Ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs, zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land, een kerelslied. de troubadour, de troubadour. Zo zong hij heel zijn leven lang, zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang, de troubadour, de troubadour stil, het lied was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij